Nee, nee, we zijn gewoon live vanaf de ijsbaan hier in Zandvoort. Waar wij van 7 eh, tot 9 eh, het eh, op onze namen te staan. CFM Beachmasters hier live op de ijsbaan in Zandvoort. Dit was Ali B, let's go. En we gaan gewoon gelijk verder met Do They Know It's Christmas. Christmas. ZFM Beatmasters uh, live bij de ijsbaan. We zijn natuurlijk live te volgen via Ziggo kanaal 40 nog steeds. En 106.9 eh, of eh, gewoon op de ijsbaan zelf. Kom even langs, we zijn tot 9 uur geopend. En tot die tijd de beste hits. En als je zin hebt, een lekker groewijntje. burning bright right till the end. Now you'll be missing from the photographs, missing from the photographs. Watching through our feet. so easily. What's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh. Every minute and every hour, I miss you, I miss you, I miss you more. Every stumble and each misfire, I miss you. favorite song. I've been dancing at a funeral, dancing at a funeral, sleeping in the clothes you love. It's such a shame we have to see them, but shame we have to see them, but what's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh. Every minute and every hour, I miss you, I miss you, I miss you. I a party I to learn to live in the jungle. Now stop worrying and go get dressed.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 Nog een kleine vijf minuten voor we doorgaan naar het weer. En dan eh, komt het verkeerde gelijk achteraan. Als hij er is. Heeft iedereen het naar de ijsbaan nog een beetje naar zijn zin? me no go be play no. That time people they want to see a lay low, but that can go on no time no day no. We never think that we are get the and we still hustle every day 'cause we no wait no. They want to see me weak 'cause I walk in by their road, but tell my mother I'm well on my way. Rush yeah. What me say? Tell my mother I'm well on my way. Oh. Tell my mother I'm well on my way. Oh. Rochello hier, Future Boy, Way Up. En het is alweer tijd voor het weerbericht. Het weer van eh, vanavond gaat het vanuit het eh, westen regenen. De zuidelijke wind neemt verder toe en eh, wordt vrij krachtig aan zee en op het IJsselmeer hand hard tot stormachtig. Er kunnen windstoten voorkomen van 75 tot 90 km per uur. Komende nacht wordt het droog en klaart het op. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen is er wel wat zon. Op de meeste plaatsen blijft het kerstavond droog. Er waait een stevige westelijke wind en het wordt een graad of 9. Dit was het weer van Weer Online en wij gaan snel verder met Ragbone Man Human.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 Tijdens de Beachmasters geloof ik heet het programma toch? Nee. Ja, Wat, ja oh, doe je het? Ja, nee, klopt. De Beachmasters nog steeds. Nog steeds de Beachmasters. Nu trouwens een jaar hè, alweer een jaar alweer de Beachmasters. Weet je wat er dit jaar ook allemaal gebeurd is? Eh, ja, heel veel bij ons. Ja, inderdaad, maar niet alleen met jullie. Er is bijvoorbeeld ook een eh, hele mooie eh, raadje geweest. en ik denk dat iedereen daar wel van af weet. En dan heb ik het over Pokémon Go. Ja, dat was een... Wie speelt er allemaal Pokémon Go? ik zie daar wat handjes omhoog gaan eh, op de ijsbaan. Ja, inderdaad. er zijn er voldoende die dat eh, spelen inderdaad. En uh, eh, dat is het leuke. Ondertussen zijn ze alweer 200.000 keer de wereld rondgelopen. 200.000 Alle Pokémon Go spelers bij elkaar zijn 200.000 keer de wereld rondgelopen. En, maar daar ben jij eh, er één van, hè? Ik ben er eh, eh, één van. Ik de half. 7,5 miljard, miljard kilometer precies. Um, ehm, 6 juli kwam dat spel uit. En deze zomer ontstond er echt een wereldwijde rage rondom de game... waarbij spelers de straten moeten om Pokémon te jagen. En weet je wat het leuke is ervan? Nou. Degene die eh, een eh, Apple Watch hebben, ja? die kunnen nu ook op een Apple Watch doen. Dus die uh, <laughs> hoeven de telefoon lekker in de zak te houden, iPhone erop aansluiten. Ja, dan kan je de, de, de pokerstops doen en zo en dan uh, kom je... dat scheelt dus Ja, en als je gaat lopen dan registreert hij dat ook. Dus het is ook goed voor je eieren te lopen, je kilometertjes te halen. En als er een Pokémon in de buurt is, dan geeft hij een pushbericht op je horloge. Ook nog. Dan moet je wel je telefoon pakken en dan dan, dan, dan, dan, ja, dan moet je met je telefoon vangen. Want ik heb ook in het nieuws gelezen. En dat is dat eh, Super Mario Bros. Ook een nieuw spel. Dat is nu al vaker... Ge, eh, de eerste twee weken is dat al meer gedownload dan de eerste twee weken dat het Pokémon Go was. Maar Super Mario Bros. komt uit jaren 90. Ja, dat weet ik. Maar nu is daar weer een app voor. Oh, dat is een beetje hetzelfde als Pokémon Go. Een nieuwe hype. Oh, dan moet ik hem maar snel gaan downloaden. Ja, zullen we doen. Hey, eh, we staan hier eh, nog steeds eh, op de ijsbaan in het Zandvoortse. En als ik zo om me heen kijk, de kerststakken en de kerstlichtjes die staan er allemaal. En dat doet me denken gewoon aan een echt kerstnummer. En er is maar één echt kerstnummer die er bestaat natuurlijk. En die is in handen van niemand minder dan Mariah Carey. En ik moet hem even draaien. All I Want For Christmas. Stop je radio. Met GFM ZFM. Hele fijne dagen.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 Twee nachtjes slapen nog, als ik eh, goed kan rekenen. Of eigenlijk één nachtje slapen, want morgen is dan weer kerstavond. En dan wordt er weer overal vrolijke kerstliederen gezongen en dat soort dingen. En dan heb je ook altijd diensten en ga zo maar door. Het is prachtige december geweest, ja, maar daar is nog niet voorbij. Hey, dit was de Nick en Simon met uh, Santa's Party. Over kerst gesproken. Die jij trouwens nog een kerst uh, dit ja, jaar? Ja, werken. Oh, dat is eh, kort maar krachtig zeggen we dan maar, hè? <laughs> Ja, Geen dus, familie, eten? Nee, nee, nee. nee alleen maar werken werken, werken, Alleen maar werken, werken, werken. Dat hoort en oud en Werken. Oh, ik kan ook, heel toevallig. Maar <laughs> niet rond de jaarwisseling, maar dat zie ik dan wel weer wat ik daar ga doen. Ah, gezellig. Dat, nou eh, zullen we doen? Informatie rond je ijsbaan? Ja, ga jij even lekker lopen. Eh, ga even maar. lopen. Ga jij ja. even ergens over hebben, dan eh, loop ik die kant op. Ga jij even rondje lopen, ah. dan ga ik het een beetje muziek nog draaien. Voordat jij eenmaal bij de ijsbaan bent, zijn we nog wel weer een uurtje verder. Ik ga het nummer van Sigala draaien. Give Me Your Love Zit samen met John Newman en Nile Rogers.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 samen met eh, John Newman en eh, nog iemand geloof ik. Ga maar niet uit. Eh, Give Me Your Love is dit. Nou, Rogers, dat was het. Ondertussen nog steeds live hier op de ijsbaan in Zandvoort. Tot 9 uur zijn we bij je met uh, lekkere muziek en dat soort dingen. En ondertussen zijn de bitterballen en de oliebollen al aangeschoven hier. we gaan even kijken hoe het zit op het ijs ondertussen met Jonas, want die is daar volgens mij. Zit je op het ijs? Ah, ja? Ja? Ja, dan moet je wel aanzetten. ja ik kom binnen. Eh, jij moet er wel aanzetten. mij stond hij al aan. Nou, ik zit op thuis. Het is eh, wel wat rustiger dan vanmiddag natuurlijk. En eh, een stukje kouder. Daar ben ik ook achter gekomen. Ja, vind je het gek? Het is een hele grote open vriezer. Ja, maar vind je dit toevallig? Ik vraag net aan de ijsmeester voor een paar vragen. En nu is die weg. Nou, moet je even naar hem toe lopen. Ja, hij is weg weg. Nou, hij zegt voor de... Hij is, <laughs> is hij door het ijs gezakt? Ja, ik word gewoon hier bijna aangeschaatst. Het is gewoon gevaarlijk hier op de ijsbaan. Maar uh, heeft die dit nog een beetje naar zin vanavond of niet? Ik hoor net een ja en een nee. Waarom een nee? Dat weet ik niet. Wie zei een nee? <laughs> Wie zei een nee? Ah, het werkt niet meer hoor vanavond. Uh het begint trouwens ook te regenen, dus dat is wel wat minder. Oh, dat is wat minder. Nou, dan, eh, een positief iets, want wordt het hier gezelliger eh, bij de Koekensopie stand. Ondertussen zit eh, Jules zijn laatste bitterbal te slijten. En, <laughs> hij, hij, is wel weer terug, hè? Nee, dank nee, dank Het is moeilijk praten met een bitterbal in mijn mond. Dat heb ik geleerd dat dat niet mag. Nee? <laughs> ja, dat kan je als de beste. Nee, eh, dank je, eh, Hey, ehm, ja, we gaan zo direct denk ik nog even naar jou terug, eh, Jonas. Ah, lijken we dat een goed plan? Ja, als het droog is wel en anders uh, sta ik naast je. Nee, helemaal goed. Hey, dan gaan wij ondertussen luisteren naar een nummer van Maan die ze speciaal gemaakt hebben voor de film Spion En dat heet Give You All I Got.